10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een dienst van de Servisch-Orthodoxe Kerk in Nijmegen is afgelast... vanwege een mogelijke dreiging rond de kerk. Dat meldt de politie. De straat waar de kerk aan ligt is afgesloten. Politie wil niet zeggen om wat voor soort dreiging het gaat. In de Servisch-Orthodoxe Kerk is het morgen kerstmis. Op de kerstavond in de kerk werden tussen de 200 en 300 mensen verwacht. De parochianen zijn nu doorverwezen naar een Servisch-orthodoxe kerkdienst in Eindhoven. De zware sneeuwval van de afgelopen dagen in de Alpen veroorzaakt nog problemen in met name Oostenrijk. In Tirol en het Salzburgerland zijn veel wegen afgesloten. Op andere wegen staan lange files, meldt de ANWB. Gisternacht zaten zo'n 300 reizigers vast in een trein die niet verder kon rijden doordat een boom op de bovenleiding terecht was gekomen. Ook werden 4000 huishoudens getroffen door stroomuitval... doordat bomen en takken op de elektriciteitsleidingen waren gevallen. De komende dagen blijft het sneeuwen in de Alpen. In de meeste gebieden is ook het lawinegevaar groot. Zeker twee mensen zijn door lawines om het leven gekomen. SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij heeft zijn handtekening gezet onder een tekst die zich fel uitspreekt tegen homoseksualiteit. Het is de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring. Dat is een Amerikaanse beschrijving van hoe christenen om moeten gaan met geloof, huwelijk en seksualiteit. De toon in de Nederlandse versie is sterk anti-LHBTI. In een artikel van wat wordt genoemd een gezamenlijke verklaring over bijbelse seksualiteit staat bijvoorbeeld dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Het weer, op sommige plaatsen eerst opklaringen. Daar kan de temperatuur dalen tot 2 graden en is vorst aan de grond mogelijk. Verder is het een graad of 5. Morgen bewolkt, in het noorden soms wat lichte regen. In de loop van de dag neemt de wind toe.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 Eh, de playlist kan je vinden op peacefulradio.info. En eh, we gaan beginnen met een album, een, een redelijk nieuw album. En dat heet, eh, in, even kijken, Music from the Heart. En het is Emotional and Healing Piano. Dat is de subtitel. En Lisa Zwertlo, die hier gaat een stukje voor ons spelen. Zij is een van de artiesten die op deze, dit album speelt, meedoet daarna. En uh, eh, Karunesh, een van de... Ja, dat was in, in de tijd van 2005 was dat een, de, van de weinige artiesten die wat meer ritmuziek eh, bracht. Eh, World Music werd het destijds als gekwalificeerd door Oriane Music. En dit album heet Global Village. Nou, dat allemaal hier op CFM Zandvoort. Ik zeg, ga lekker zitten en ontspan. En eens even kijken of Lisa er ook klaar voor is.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 winter I'm Eric Scott. And you're listening to the melodies and sounds of Peaceful Radio. And our guide on this trip is Benno, who will guide us through new, fresh, sonic worlds. From the Netherlands, it's Peaceful Radio. Faith Angelina.